Herman Vriend met het NOS Journaal. In Den Haag overlegde minister Kamp vanochtend bleek dat de FNV-bonden geen overeenstemming konden bereiken. fnv bondgenoten en Abfacabo wijzen het akkoord van dit voorjaar af en willen niet verder onderhandelen. FNV-voorzitter Jongerius hoopt op toezeggingen van Kamp om de FNV-bonden alsnog achter het akkoord te krijgen. Kamp heeft eerder gezegd dat hij desnoods zijn plannen zonder steun van de sociale partners aan de Tweede Kamer voorlegt. Minister Rosenthal stelt dreigende taal van Turkije in de richting van Israël niet op prijs. Dat heeft dit land ook laten weten, zei hij in de Tweede Kamer. Premier Erdogan ruziet al een tijdje met Israël over de Israëlische commandoactie vorig jaar tegen een konvooi met hulpgoederen voor Gaza. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om. Turkije eist excuses, maar die wil Israël niet aanbieden. Erdogan noemde de actie tegen het konvooi een reden voor oorlog en hij wil met een volgend konvooi marineschepen meesturen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben Taliban-strijders een grote aanval uitgevoerd... waarbij zeker één burger, een politieman en een onbekend aantal strijders zijn omgekomen. Volgens autoriteiten raakten 16 mensen gewond. Onder meer bij de Amerikaanse ambassade en het hoofdkwartier van de internationale troepmacht ISAF werd gevochten. Ook pleegden Taliban-strijders zelfmoordaanslagen bij verschillende politiebureaus. Een gevaarlijke man die gisteravond in Amsterdam aan zijn begeleider ontsnapte... is in Den Haag opgepakt. Vanmiddag verstuurde de politie een opsporingsbericht over de man van 40... die onvoorspelbaar en agressief werd genoemd. Vorige week stichtte hij brand in de psychiatrische inrichting... waar hij wordt behandeld. Het weer, vanavond bewolkt en enkele buien. Ook morgenavond en toe een bui en minder wind. Alleen in het zuiden zonnige periode. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 5 kilometer en langer op de volgende wegen. De A1 Amersfoort Amsterdam bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 5. Het staat er trouwens ook richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk de A10 West voor de Continental 5 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5. En richting Arnhem bij Bunnik nog eens 4. Bovendien is daar een rijstrook dicht.